Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wetenschappers moeten meer onderzoek doen naar nieuwe technieken om de opwarming van de aarde terug te dringen. Dat zeggen 50 klimaatwetenschappers, economen en beleidsonderzoekers tegen Nieuwsuur. Minder CO2 uitstoten blijft belangrijk, maar we kunnen meer doen, zeggen ze. Zoals bijvoorbeeld technieken om zonlicht tegen te houden in de hogere lagen van de atmosfeer, zodat de aarde minder opwarmt. De Britse politie is een zoekactie gestart naar een vermiste baby. De ouders sloegen vlak na de geboorte op de vlucht en zwierven twee maanden lang rond. De politie verdenkt ze van kinderverwaarlozing en hield het stel gisteravond aan, maar zonder baby. We are looking um, in the local vicinity to where the couple were arrested last night. Um, seeking a, shelter or location to where they may have been held up and hopefully where the baby is present. In het zuiden van Engeland wordt druk gezocht naar de baby. De vader werd eerder veroordeeld voor kidnapping en verkrachting. Op het vliegveld van Rotterdam is vanmiddag een sportvliegtuigje in brand gevlogen. Het toestel was net geland toen het landingsgestel en de vleugel vlam vatten. Het had te maken met de remmen die waren vastgelopen. De piloot kon op tijd uit het vliegtuig komen. Hij is ongedeerd. En Renate uit Gouda heeft iets bedacht voor vrouwen die kanker hebben en bij wie het haar uitvalt. Toen ze zelf drie jaar geleden de ziekte kreeg, wilde ze geen pruik of een soort muts. En dus knusselde dus zelf een sjaal in elkaar die ze over haar hoofd doet. Dit is eh, een nieuw product waar ik echt ontzettend trots op ben. Dit is de Wire Turban. Het wired is omdat er hier ijzerdraad in zit. krijg je dus de mogelijkheid om lekker veel volume te creëren. Dit is gemaakt van katoen. Dit is dan een denim. En hier zit een elastische band die je dus over je hoofd heen doen. Renata maakt ze nu met allemaal verschillende kleuren en stoffen. Ze kreeg in het ziekenhuis veel vragen over haar hoofdsjaal. En ook in het buitenland zijn ze geïnteresseerd. Ze heeft al in Japan, Australië en de VS haar ontwerp verkocht. Het weer, weinig bewolking vanavond. Vannacht gaat het overal wel een paar graden vriezen. Morgen volop zon, bijna geen wolken en een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files wat korter. Op de A5 heb je nog 10 minuten tijdverlies voor de aansluiting met de A10 richting Amsterdam dus. Er zijn nog twee rijstroken dicht op de A10. Het is vooral druk op de A10 bij Amsterdam bij de afrit Amsterdam Centrum.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 What an angel. rooster has finally crowed. Time to hit the road. at that knocked out moon just to blow in his top in the blue. Never saw the light. finally crow welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we begonnen het tweede uur met een zangeres die je misschien niet kent... maar die toch wel een hele prachtige stem heeft. Libby York. En dit is van haar nieuwste cd, Dreamland. En die Libby York is wel een, zangeres met een... Eh, ja, Anita O'Day, Chris Corner, June Christie, Julie London... Uh, hebben allemaal invloed gehad op York. En haar stem is toch wel ja, bijzonder vind ik zelf. Is een echte jazzzangeres die met haar frasering improviseert... en keihard kan swingen als je de live ziet. Kortom, een aanrader om eens te luisteren. Libby York. Eh, eh, toe aan iets Nederlands. Uh, dan kom ik terecht bij een, een Nederlands bandje... wat helaas niet meer bestaat. Een band uit 1999 dacht ik opgericht met een aantal mensen die we allemaal wel kennen. Ik dacht dat Bart Wiertz daar de grote man van was. En dan heb ik het over Monsieur Dubois. Eh, Bart Wiertz speelde de altzak, Casper Kalf, Maarten Medens, Kies, Arthur Flink, trompet, Rudy Sanders, drums en Udo Dermond percussie. Eh, dit groepje heeft aardig eh, opgetreden in die jaren. En zijn al tijd gestopt. Maar ze hebben een cd gemaakt, Slow Bombastic. Ik geloof zelfs dat de laatste is, 2017. En hiervan de titelsong. van de dromerige muziek van Monsieur Dubois over naar... ZFM Jazz. de klanken. Dit is het nummer Coming Home Baby. En het is een jazzstandard geschreven door Ben Tucker. En eh, dat was een contrabassist. Nou, in het Nederlands zijn er uitvoeringen gedaan door Jan Akkerman en door Kees Schrama. Die Kees Schrama die hoorde je nu, want het was Casey en de NS Pressure Group. Volgens mij, ik heb ooit eens gelezen ergens, ik dacht dat het Leo Blokhuis zei... dat hier ook nog een aantal jongens van de Golden Evening op meegespeeld hebben. Als ik me niet vergis had hij het dan over... Eh, eh, even kijken. Eh, Rine Scherritsen en George Koerman zelf. Maar ik ben daar niet helemaal zeker van. Het is in ieder geval een leuke melodie. En eh, volgens mij is het ooit nog eens als een tune gebruikt... van een van de programma op Radio Veronica. Eh, Kees Grama, Casey eh, en His Pressure Group. En toen ik die eh, tegenkwam, toen dacht ik meteen... hé, hey, er is ooit is een EP'tje gemaakt door Rita Hoving. Rita Hoving, een Beverwijkse zangeres van Laat Me Niet Alleen... die iedereen wel kent. Die heeft ooit een EP gemaakt, De Fool on the Hill. En dat werd ze begeleid door de uh, uh, Kees Grama Band, dus Casey... Ik zal eens kijken wie erop meespeelde. Want ze zijn allemaal wel bekend hoor. Eh, ja, ik zie het. Het is eh, Ferdinand Povel zie ik staan. Eh, nou, een heleboel bekende Rita Hovink. Komt ze. die Rita Hoving die kon dus best eh, jazz zingen. Uh, Rita Hoving geboren in Beverwijk. En eh, ja, eigenlijk vooral bekend van Nederlandstalige liedjes. Maar niet zozeer van jazz. Dat kon ze overigens heel goed. Dit was het nummertje For Every Man There's a Woman. Bekend natuurlijk in de uitvoering van Peggy Lee. Eerder gedraaid in dit programma. Eh, zeer, zeer de moeite waard. Ik zal nog even kijken wie er meespeelde, had ik gezegd. Eh, saxofoon, tenorsaxofoon Leo van Oosterom. Basgitaar Piet Hein Venig. Eh, drums Louis de Bij. Ferdinand Poven had ik al gezegd. Ik zie Kees Smal staan op trompet. Nou, een heel bekend clubje. Muzikanten natuurlijk. En als je het over Rita Hoving hebt... dan heb je natuurlijk ook over Rita Reis. Rita Reis heeft ook veel muziek van Michel Legrand gezongen. Onder andere deze. Where's the love that I knew? The love that changed my life around. I'm on a cloud and I wish I knew what to do to get my feet back the ground. Just when I think I'm over you, you haunt me once again. Where's the love that I knew? What did I do to make you go? Now when it hurts me, I can't help wondering who enjoys the kiss I used to know. Just when I think I'm over you, I dream about you. Where's the love that I knew? That special dream I shared with you. Falling in love is the only thing I regret. Because I know I can't forget. Just when I Daar en Rita Hoving. Alle twee Rita's en eh, toch uh, goede jazzzangeressen. Uh, uitstapje weer naar Amerika. Jim Snidero, ook in het eerste uur ook een stukje van laten horen. in het nummertje Stolen Moments. En nu heeft hij, ooit een, hij ooit een cd gemaakt met de muziek van Joe Henderson. En daar staat onder andere het nummer If op. en die wil ik laten horen. Jim Snidero. voor iets heel anders. Er is een zangeres Kyrie Kirkland. En die heeft in 2021 een cd uitgebracht. Wild is the Wind. En ze heeft nu onlangs ook een cd uitgebracht. Ik zit te dubbel welke ik ga draaien. Eh, op die nieuwe cd staat Fragile. Een mooi nummer ook. Bekend in allerlei uitvoeringen. Maar ik kies toch voor deze. Die is van haar vorige cd. Wild is the Wind. Niet de titelsong, maar deze. no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to my own remorse. It helped me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to There's a room where the light won't find you Holding hands while the walls come tumbling down When they do, I'll be right behind you So glad we almost made it So sad they had to fade it But everybody wants to lack of vision crossover muziek van eh, Carrie Kirkland, Amerikaanse jazzzangeres. Eh, volgens mij haar tweede cd, dit was haar eerste. Wild is the Wind, cd 2021. Is hier de moeite waard. Onthoud die naam, Carrie Kirkland. ZFM Jazz. dan is er een vrouw, Francine Reed heet zij, komt uit Phoenix en die houdt nogal van de blues. En ik begreep dat er dat, eh, een cd'tje van haar, Wild Hearted Women. En daar staat een prachtig nummer op, Sunday Morning Sunshine. Nou, wat wil je hebben? Vanochtend schijnt de zon, zondagmorgen en de zon schijnt. without any reason why captured my heart under a moonlit sky you and the stars brushed the clouds from my eyes led me from the darkness you reached for my hand. But I gave you my heart. Lord knows my yesterdays were cloudy and blue. But you took my tomorrows and made them spark. Morning Sunshine. Hier gezongen door Francine Reed. Uh, Atlanta, dame uit de blues vooral. Maar eh, ook wel jazz standards gezongen. Echt een eh, ja, prachtige stem ook. Die klinkt als een klok. En dat is zeer de moeite waard. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor een, een dame uit Israël. En haar naam is Adiel Bart. Die heeft een cd uitgebracht in 2021, In Between... En daar ga ik een nummer van spelen. Stranger on the Hill. En zij is een... Eh, even kijken hoor, waar ik dat heb gezet. Amiel Bart. Uh, ja, ik zei dat zij speelt uh, mondharmonica. En ja, je, we kennen allemaal Grégoire Marais en Toet Stielemans. En Hermine Durlo. Maar zij kan er ook wat van. Zij zit meer aan de richting van klassiek. En vandaar dat ik dat ga draaien nu. Kom ze. Thank you. mooie klanken van Ariel Bart, uh, mondharmonica. Eh, over mondharmonica gesproken. 12 eh, maart, dat duurt niet zo gek lang meer... dan treedt Hermine Durlo op... samen met Mike Del Ferro op piano... Jeroen Vierdag op de bas, Arno van Nieuwhuizen op met slagwerk in De Krocht. Uh, jazz in Zandvoort, niet vergeten, 12 maart. Als je van mondharmonica houdt, moet je zeker komen die middag. Aanvang half drie. Nou, iedereen weet de weg. Eh, kaarten boeken via de website. En ik begreep dat vorige concert uitverkocht was van eh, Frans, eh, Francine... ja, kan niet gauw op haar naam komen. Maar de Hermine Durlo, een Nederlands begaafde mondharmonica speelster. Eh, zeer de moeite waard. Dus niet vergeten, 12 maart, Jazz in Zandvoort, in de krocht, zondagmiddag, half drie. Ah, mooi moment toch om bij elkaar te zitten en te luisteren naar de fantastische klanken van Toets Tielemans. Uitgevoerd door Hermine Durlo, Mike Delferro, Jeroen Vierdag en Arno van Nieuwenhuizen. En eh, dan gaan we naar Paul Garrick. Een mooie naam om uit te spreken. En Paul Garrick heeft een, een, cd gemaakt onlangs met de uh, Swedish eh, Big Band, SWR Big Band. En daarvan een nummer wat ik zelf altijd heel mooi vind. En dat, dat laat ik nu horen. Eerst even kijken waar ik hem heb. Hier heb ik een Paul Garrick. Don't let the sun catch you crying. Prachtig. catch you crying, crying at my front door. You done your daddy dirty, you sure don't want you no more. Don't let the sun catch you lying Lying at my front door Your daddy done turned salty Baby, you made him so sore You can cry the pavement till the man comes and throws you in jail. Don't let the sun catch you crying. Crying at my front door. You done your day? just don't want you crying Crying at my front door You done your daddy dirty And he just don't want you no just don't want you, want you no more. Ja, prachtige klanken, prachtige klanken. Uh, iets heel anders ligt er nu op de draaitafel. Eh, eh, Simon Richter, bekend saxofoonspeler, speelt ballads. Eh, en eh, ja, dat is een uh, leuk cd'tje geworden. En er staan allerlei mooie nummers op. prachtige, ja, als je hem beluistert... is een schat aan gevoelens, melancholie, tederheid, mededogen, warmte. Ehm, het is passie met beheerste emotie. En het is een geluid ergens tussen een lach en een traan. Nou, dan beloof wat zou ik zeggen. Growing Up is een nummertje wat ik klaargezet heb. Simon Richter. Música een mooie cd geworden. Simon Richter. Eh, dit was eh, Simon eh, solo. Maar op deze cd spelen mee Vincent Koning op gitaar... Karel Boulet op piano... Cas op contrabas en Joost van Schaik op de drums. Toevallig had ik nou net het nummer gepakt wat helemaal solo was. Maar goed, je, je, het geeft in ieder geval een indruk. Prachtige cd geworden. En ballads, ja, die gaan er altijd in. Als koek, zou ik bijna zeggen. Eh, we gaan lopen tegen het einde van het programma. Ik zie dat ik eigenlijk eh, nog maar weinig tijd heb. Ik ga eens kijken of ik eh, nog iets kan vinden wat een beetje past hier. Ik kom ik... even kijken hoor, wat ik zie... oh ja, ik vind toch nog een mooie saxofoon al het einde om mij af te sluiten. The Long Ride, Tini Thompson. En daar ga ik een nummer van draaien. Dat heet de, uh, The Long Ride. Komt-ie. Tini Thompson, Nederlandse saxofonist. MUZIEK zou zeggen bedankt voor het luisteren. En uh, ik, eh, ja, maak er een mooie zondag van. En eh, veel plezier. Geniet van de zon. Niet te veel in de zon, maar uit de wind is het best nog wel lekker te doen.